Kasper Meijer met het NOS-journaal. Amerikanen die volledig gevaccineerd zijn... mogen in de zomer een vakantie boeken naar de Europese Unie. Dat heeft Europese Commissievoorzitter von der Leyen gezegd... in een interview met de New York Times. Von der Leyen noemt nog geen concreet tijdstip. Drugscriminelen infiltreren op grote schaal in internationale rederijen in de Rotterdamse haven. Dat meldt NRC. Uit onderzoek van de zeehavenpolitie blijkt dat criminelen handlangers hebben op belangrijke plekken bij grote rederijen die op Zuid-Amerika varen, zoals MSC, Maersk en Hapag-Lloyd. De mensen die de drugs ongemerkt uit de containers halen en van het haventerrein afvoeren, kunnen dat volgens de politie alleen doen als ze hulp krijgen van binnenuit. Vorig jaar werden er zo'n 300 van deze zogenoemde uithalers opgepakt. De Israëlische politie heeft de hekken bij de Damascuspoort in Jeruzalem weggehaald. Die hekken waren daar bij het begin van de Ramadan geplaatst... en dat leidde tot rellen tussen Palestijnen en de politie... waar vorige week ook extreemrechtse joden bij betrokken raakten. Ook werden vanuit de Gazastrook raketten op Israël afgevuurd. Nu de hekken weg zijn, kunnen Palestijnse inwoners s'avonds weer samenkomen... rond de plek die tijdens de Ramadan belangrijk voor hen is. Chloe Zhao heeft bij de uitreiking van de Oscars de prijs voor beste regie gewonnen voor haar film Nomadland. Ze is daarmee de tweede vrouw ooit die deze prijs wint. Nomadland gaat over een Amerikaanse onderklasse die na de bankencrisis van 2008 in campers door de VS trekt. De Britse acteur Daniel Kaluuya won eerder de Oscar voor beste bijrol voor zijn rol in de film Judas and the Black Messiah. De Pixar-film Soul won de prijs voor beste tekenfilm. De uitreiking is nog bezig. Vanwege corona is er geen publiek aanwezig. Het weer, de dag begint hier en daar mistig, maar dat verdwijnt snel. Later vandaag op veel plekken zonnige periode en droog bij 10 tot 15 graden.